Levi van Eck met het NOS-journaal. Vandaag gaan de basis- en middelbare scholen weer open... maar op meer dan een kwart van de scholen is de ventilatie niet op orde. Dat bleek onlangs uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. En dat terwijl ventileren helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Volgens het platform Perspectief Jongeren wijzen de landelijke overheid... gemeenten en schoolbesturen te veel naar elkaar... Daardoor is het volgens de adviescommissie onduidelijk wie eindverantwoordelijk is voor de aanpak van de ventilatie op scholen. De dodelijke brand in New York is ontstaan door een elektrische kachel. Dat heeft de burgemeester gezegd. Bij de brand in een appartementencomplex zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen, onder wie 9 kinderen. Volgens de brandweer is het een van de ergste branden in de recente geschiedenis van de stad. Het vuur woedde op de tweede en derde verdieping van het wooncomplex... maar de rook verspreidde zich over het hele gebouw. De autoriteiten in New York verwachten dat het dodental verder oploopt. De Amerikaanse acteur en komiek Bob Saget is overleden. De politie trof hem dood aan in een hotelkamer in Orlando in de staat Florida. Het is niet bekend waaraan Saget is overleden. Volgens de politie waren er geen aanwijzingen voor een misdrijf of drugsgebruik. Bob Saget was vooral bekend door zijn rol als Danny Tanner in de sitcom Full House. De serie was begin jaren 90 een wereldwijd succes. Ook was Saget komiek. Eergisteren trad hij nog op en op Twitter kondigde hij meer shows aan. Bob Saget was 65 jaar. Mensen die de weg opgaan moeten rekening houden met gladheid... door bevriezing van natte weggedeeltes. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor bijna het hele land... behalve de Waddeneilanden... De gladheid zal pas naar verwachting in de loop van de ochtend zijn verdwenen. Het weer, het kan op de weg dus glad zijn.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 you ZFM. Everybody, come on, get on the floor. entire seat. to fear tonight. There's nothing to fear, alright. There's nowhere to run to, nowhere to hide. There's nothing to fear tonight. Oh. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do.